Het kabinet zou nog meer willen versoepelen, zoals het thuiswerk en het bezoekadvies. Verslaggever Lars Geerts. En die horeca, waar dus al meer mensen mogen komen, die mag ook langer open blijven. Nu ligt bijvoorbeeld middernacht nog op tafel, maar het kan zomaar zijn. En het hangt af van de cijfers dat dat langer gaat worden. Ja, die stapoutfit ligt trouwens nog wel een paar dagen op die ene stoel in je slaapkamer. Want of het allemaal echt doorgaat, vertelt minister Kuipers op de persconferentie. En die is pas dinsdag. De politie heeft vier mannen opgepakt voor het bekladden van het kantoor van LHBTI-organisatie COC in Rotterdam. In september vorig jaar spoten ze de muur en de deur van het pand onder met anti-homo-leuzen. Ook lieten ze de tag RJK achter, staat voor Rotterdam Jongerenkern. Dat zijn fanatieke Feyenoord-supporters. Sponsoren van Ajax willen uitleggen over de affaire Overmars. De directeur voetbalzaken stopt ermee nadat bleek dat hij grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's stuurde. ABN AMRO wil weten hoe groot de problemen met ongewenst gedrag binnen de club zijn en wat eraan gedaan gaat worden. En ook Vodafone Zico wil de onderste steen boven leerlingen van een school uit Drenthe kunnen geen pannenkoek meer zeggen. Ze hebben superveel van die dingen gebakken namelijk, voor een vak op school. Dat vak dat heet R&D, dat staat voor Research and Development. Ja. En nu was het de, eh, de bedoeling om een, een, eh, iets onmogelijks te doen. En wij hadden gekozen om een wereldrecord te verbreken. Ja, dat record pannenkoeken bakken en stapelen stond op naam van de Efteling. Maar Hollebolle Gijs moet ze meerdere herkennen in de Drentse pannenkoekenbakkertjes. Die hebben uiteindelijk een recordaantal van 400 pannenkoeken gebakken en ze ook nog eens opgestapeld. Die stapel viel na 7 seconden wel om, dus de boel opeten was er niet bij. De pannenkoeken zijn uiteindelijk gedoneerd aan hongerige varkens. Het weer. In het noorden wat motregen. In het zuiden wat zon. Verder vooral grijs en een graad of 10. Vanavond en vannacht regen. Morgen begint op sommige plekken ook nog nat. Maar vanuit het noorden wordt het langzamerhand nog een beetje zonnig. En het is wat koeler dan vandaag. Een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn weinig problemen meer onderweg. Alleen op de N201 Hilversum uit Horen staat het verkeer wel vast... tussen Kortenhoef en Vreeland.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 Ik vervolg de uitzending met The Rolling Stones. Can Get No Satisfaction. Wil je een leefstijl vinden die bij je past en je energie geeft? Deze training bestaat uit drie dagdelen in een kleine groep onder leiding van een professionele trainer en coach. Inschrijven kan via pluspunt 5740330. Ik herhaal 5740330 of via Esther Madeira. E plus.zandvoort.nl. En de bijeenkomsten zijn 23 februari, 20 april, 18 mei. En het duurt van 10 tot 2 uur. En de locatie pluspunt Zandvoort Noord. De volgende in de rij is de Ronets.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 Bij genoeg aanmeldingen ook van half 1 tot half 3. Gratis, met de Zandvoortpas. Anders betaal je alleen het boek. De locatie, pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met Bobby Vinton. Blue on Blue. die, cause you're not here with me. Now the trees are bare, Earring, tot en met 1969 de Golden Earrings, was een Nederlandse rockband. De groep werd opgericht in 1961 en was een moment van opheffing in 1921 de oudst nog bestaande rockband in Nederland. Het was in dat moment tevens een van de langst bestaande bands ter wereld. Golden Earring heeft internationaal succes gehad met de hits Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smile. En hun albums Mountain and Cut. Als een van de weinig Nederlandse band heeft de Golden Earring internationaal succes gehad. De band heeft wereldwijd miljoenen albums verkocht en genoot in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw in een internationale sterrenstatus. Met name in de Verenigde Staten. Golden Earring heeft meer dan 30 gouden platen en platen in haar albums. Hier zijn de Golden Earrings met I've Just Lost Somebody. to Z. There is no question. ZFM. One, two, three o'clock, four o'clock, rock.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 Do I have it in Dit waren achterin volgens Bill Haley en de Comets Rock Around the Clock en ABBA Still Have Faith in You. Man en Fit drempelig werken aan je gezondheid. Met andere mannen. Op woensdag. Van 9 tot half 11.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 Gezien de coronamaatregelen is het helaas nog steeds niet mogelijk om het jazzconcert van André Vrolijk op zondag 13 februari te organiseren. Gelukkig heeft de organisatie een nieuwe datum kunnen vinden. Zondag 22 mei gaat dit concert nu plaatsvinden. Het concert was compleet uitverkocht. Wie al een kaartje had gekocht, is van harte welkom op de nieuwe datum. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt het bedrag teruggestort en zullen anderen de mogelijkheid krijgen om alsnog een toegangskaartje te bemachtigen. Voorzitter Hans Rijmert van de stichting Jazz in Zandvoort roept daarom mensen die verhinderd zijn op om zo snel mogelijk te reageren via info Wij hopen van harte dat dit de laatste keer is dat er een concert verplaatst moet worden.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 Kaatje met de mondharmonicaatje. Truitje met een luidje, je moet dat clubje zien. Die zijn niet te kussen, zijn niet te kussen. Dat is onhygiënisch, onhygiënisch in de natuur. Wij zijn het CPH der slakkenhuizen. Wij zijn dol op hagedis en waterluizen. Geen kareltje en geen wimpies. We stappen in onze gimpies van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, is alles puur. Wij hebben nog figuur. Wij zijn een stuk ongerukt natuur. Jo met de banjo en Lief met de mandolin. Kaatje met de mondharmonicaatje. Truitje met de luidje, je moet dat matten geen kerels, we matten geen kerels. Wij beschermen de diertjes, de miertjes, de piertjes in de natuur. Wij gaan soms veertien dagen lang kamperen, zonder hi, zonder ha, zonder heren. Wij willen geen limousine, wij willen de mandoline van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, Het klinkt naar alle kanten wanneer het zonnetje brandt. Wij zijn de ronden van Nederland. Jo met de banjo en link met de mandoline. Kaartje met de mondharmonicaatje. Truitje met een luidje, je moet dat clubje zien. Dol op een man, dol op een man, we zijn zo dol op een mandolin.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 Dan hebben we Jordi Kruijf. En dat is de zoon van. En die is geboren in 1974 en die wordt vandaag 48 jaar. En dan hebben we Travis Tritt. Een Amerikaanse countryzanger en een artiest. En die werd geboren in 1963 en die wordt dus vandaag 59 jaar. Tritt hij werd al in zijn vroege kindheid geïnspireerd door countrymuziek. Hij leerde zichzelf het gitaarspel en schreef zijn eerste song op 14-jarige leeftijd omdat zijn ouders tegen een muziekcarrière waren... nam hij na het behalen van zijn diploma voor eerst dagelijkse baantjes aan. In 1982 beëindigde hij zijn baantjes en concentreerde hij zich op het optreden in clubs en danszalen. Een paar jaar later verscheen hij in de thuisstudio van manager Danny Davenport van Warner Bros. Om een demoband met zichzelf geschreven songs in te spelen. Davenport was onder de indruk van de kwaliteit van de songs. Nadat hij zich had overtuigd van de bekwaamheid van Trit... bij het live-optreden besloot hij om de jongste muzikant te stimuleren... Binnen twee jaar werd een demoalbum ontworpen dat uiteindelijk leidde tot een contract met Warner Bros. Hier is Travis Tritt met Smoke in a Bar. That is where and mamas were saints. What preachers were preaching, you could take to the bank. Kids played outside up until it turned dark. When the world turned slow, and you could smoke in a bar.